Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Florida komt morgen waarschijnlijk een orkaan aan land. Het is nu nog een tropische storm in de Golf van Mexico, maar het noodweer komt richting de VS. Mensen moeten zich daarom voorbereiden, zegt de gouverneur. You still have time to finalize your preparations, uh, so I would urge all Floridians to do so. I'd urge all Floridians to be cognizant of the fact that we are going to have uh, a hurricane uh, hit the state, we are absolutely going to see a, a lot of rainfall. Uh, we are going to see flooding events. Like that, that is going to happen. En ook de stroom zal uitvallen op sommige plaatsen in Florida. Er zijn hulptroepen opgeroepen voor als het uit de hand loopt. De politie heeft twee mensen aangehouden voor explosies, brandstichting en een beschieting in Os. Het zijn mannen van 34 en 41 uit Os en Bergen. De politie denkt dat zij iets te maken hebben met meerdere incidenten in Os de afgelopen maanden. Bij al het geweld is niemand gewond geraakt. Fransen worden ook opgeroepen om weg te gaan uit Iran... vanwege de opgelopen spanningen in het Midden-Oosten. Eerder maakte Parijs ook bekend dat mensen weg moeten uit Libanon... vanwege geweld tussen Israël en Hezbollah. Vanavond wordt er gevoetbald om de Johan Cruijffschaal. PSV en Feyenoord staan tegenover elkaar in Eindhoven. Voor de Rotterdammers zit voor het eerst de nieuwe trainer Brian Priske op de bank. En die heeft er wel vertrouwen in, zegt hij. We're definitely ready for the game. We travel to PSV with a full squad. We travel to PSV to, uh, to take this uh, trophy away from them that they took at the, uh, the club last year.